Binnenkort hoor je ze allemaal. Allemaal. In de Zomerse 50. Zomerse 50. Binnenkort. Op dit station. Kijk voor meer informatie op zomerse50.nl. Come da poca va bene. la luna. Come da I love Dit is ZFM Zandvoort. kwam toen naar mijn huis.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 Het traject loopt voor een groot deel via de bestaande Hofpleinlijn. Nieuw is een tunnel die de lijn verbindt met Rotterdam Centraal. Vanaf morgen kunnen reizigers van de nieuwe light verbinding gebruik maken. Een rit tussen Rotterdam Centraal en Den Haag duurt ongeveer een half uur. Het gezin van burgemeester Sauerland van Duisburg is ondergedoken. De burgemeester en zijn gezin worden sinds het drama op de Love Parade vorige maand bedreigd. Er is veel kritiek op Sauerland, omdat hij ondanks twijfels en problemen toch toestemming gaf voor de Love Parade, waar duizenden mensen in de verdrukking kwamen. Bij het drama kwamen 21 mensen om het leven en zo'n 500 mensen raakten gewond. Veel mensen vinden dat Sauerland moet aftreden, maar hij weigert op te stappen. In de Duitse deelstaat Sachsen is opnieuw een hoogwateralarm afgegeven. De autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstromingen nadat het vanochtend opnieuw hard had geregend. Bewoners aan de rivier de Kirnisnitsch langs de grens met Tsjechië, een zijrivier van de Elbe, bereiden zich voor op overstromingen door het vele water dat uit de bergen stroomt. Begin vorige week werd grote schade aangericht nadat beken waren overstroomd in het bergachtige gebied in Sachsen. Het ministerie van Defensie onderzoekt beschuldigingen over wangedrag op de Nederlandse Defensieacademie. Minister van Middelkoop zegt dat hij de aantijgingen zeer serieus neemt. Afgelopen weekend zei de voorzitter van de militaire vakbond ACOM dat studenten en personeel op de academie in Breda zich onder meer schuldig maken aan racisme en seksuele intimidatie. Zeker zeven mensen zouden daarvan het slachtoffer zijn geworden. Defensie herkende zich eerst niet in de beweringen van de ACOM, maar zegt nu dat de beschuldigingen alsnog worden onderzocht. Het weer bewolkt en enkele buien, in het oosten ook met onweer. Temperatuur tussen 19 graden in het zuidwesten en 23 graden in het oosten. Ook morgen is het bewolkt en vallen de buien. Het wordt dan niet warmer dan een graad of 20. Dit was het NOS.